4 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen die landen oproept het wapenembargo voor Libië te respecteren. Ook moeten alle huurlingen uit het land worden teruggetrokken. In Libië woedt sinds de val van Gaddafi in 2011 chaos en oorlog. In het land zijn twee machtblokken overgebleven. Generaal Haftar en zijn troepen aan de ene kant... en de internationaal erkende regering van Sarraj aan de andere. Beide krijgen internationale steun. Volgens een VN-rapport schenden met name Turkije... de Verenigde Arabische Emiraten en bedrijven het wapenembargo. Een Uberchauffeur die in 2018 in de Amerikaanse staat Arizona iemand doodreed... is aangeklaagd voor dood door schuld. De chauffeur zat in een zelfrijdende auto en was volgens aanklagers afgeleid... omdat ze op haar telefoon zat te kijken. Zelf ontkent ze dat. Het slachtoffer, een vrouw van 49, stak de straat over toen ze werd geschept door de auto. Het fatale ongeluk leidde ertoe dat experimenten met zelfrijdende auto's werden gestaakt of opgeschort. De politie heeft een man van 18 uit Helmond aangehouden. Die wordt verdacht van brandstichting in juli in een huis in Eindhoven. Daarbij raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Volgens buurtbewoners ging aan de brand een explosie vooraf. Buitenlandse zorgmedewerkers in Frankrijk kunnen versneld de Franse nationaliteit krijgen. Ook anderen die in de frontlinie van de coronacrisis hebben gewerkt... kunnen na twee jaar een Frans paspoort aanvragen... terwijl dat normaal vijf jaar is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor personeel van de kinderopvang en kassamedewerkers. Het weer, plaatselijk kans op mist. Verder overdag wolkenvelden en vooral in het zuidoosten ook zon.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 Sé que suena loco, pero me gusta tanto un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al fin, cine. Vamos a dar un que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos ganas Baila, baila, baila, baila, música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. no me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje.